ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. eerste files van de ochtendspits ontstaan. Op de A9 rijdt het langzaam vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor knop in Beverwijk 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging ook op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder.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 Dat zegt de Iraanse veiligheidschef Larijani op sociale media. Larijani staat bekend als hardliner... en vertrouweling van de omgekomen Ayatollah Khamenei. Ook tussen Israël en Hezbollah in Libanon zijn vannacht beschietingen begonnen. De militie zegt raketten te hebben afgevuurd op Israël. Het Israëlische leger zegt intussen aanvallen uit te voeren op Hezbollah-doelen in heel Libanon. Door de oorlog in Iran is de olieprijs verder gestegen. Een vat ruwe olie kost nu 72 dollar. Dat is ongeveer 5 dollar meer dan vrijdag.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 World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. I've seen you cry into the night. I feel your pain.